Sarah Larsen bij Radio 538. door de Words. Goedemorgen, welkom bij de vroege 538-ochtend. En je kent hem wel, toch? Abby Hoes won eh, dit jaar de titel van Mooiste Vrouw van Nederland. Nou, dat is goed nieuws voor haar. Wie jaren geleden minder goed nieuws ontvingen... waren de deelnemers van de minst sexy man ter wereld. En ja, er stond een eh, opmerkelijke 538-artiest in dat lijstje. Wie dat is, hoor je zometeen bij Radio 538. Ook Clean Bandit naar de nieuwste Cressive.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 Je hebt echt de meest gekke verkiezingen. Je hebt de verkiezing voor de meest knappe hond ter wereld. Verkiezing voor de mooiste auto ter wereld. Eh, de beste zanger, de minst sexy man ter wereld. Is ook een verkiezing. Eh, in 2008 is die bedacht door een organisatie in Boston. Ehm, en ze stelden zichzelf de vraag... Met wie zou Scarlett Johansson het minst graag samen zijn? Eigenlijk zeg je gewoon... Wie vindt Scarlett Johansson het lelijkst? Nou, de winnaar dat was... Eh, of nou ja, grote verliezer meer was comedian Gilbert Gottfried. Maar op nummer 6 van die lijst stond Chad Kroeger, de zanger van de band van Nickelback. Ik denk niet dat hij heel blij is geweest met die prijs. Ik ga ze zo draaien bij Radio 538 met James Hype. Dit is Ferrari. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari, with me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest?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 De mannen die ik zo meteen voor je gaan draaien, die komen uit Italië. Finai, Rise Up ga je horen bij Radio 538. Elton John en Britney Spears. Dit is Hold Me Closer. door de finale bij Radio 538. Even het weer met je doornemen. Vannacht een paar buien, steeds meer wind. Graad of 13, vandaag overdag. Af en toe zon. Aan de kust een paar buien, veel wind en 15 tot 17 graden vandaag. Jouw hits hoor je op 538. Jack Jones en MNEK. Benson Imagine Dragons. Jouw hits, jouw 538. the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. body. Your words up on the wall as you're praying for my phone. And the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in a mind. chair, and the corner is my place. I stay. I shake, and I think about the powers at play, the powers at play. And the kids in the dark of doom from the start, the child in the basement, face to the pavement. Oh, what a statement! Love is embracement, love is a constant, love is a basis. He cannot be, she cannot be, they cannot be changed, but keep on praying. Goodbye. Oh, the misery. Oh. my enemy. 538. Radio Ask me a question and I'll try it and I'll reply.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 Tu voulais quoi, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'es mis mano, trapnado, et a encore, encore, et encore. Oh, t'es comme tout, tes il et trop lourd Où ça, il va est-ce que c'est tout? La da da da da da da. ça c'est mon dernier mot. 538 Favorites, la da da da. Afgelopen vrijdag belden Koen en Sander met hem. Het was de vraag een beetje, hoe spreek je nou eigenlijk de naam van deze artiest uit? Nou, eigenlijk zei hij gewoon, waar het een beetje op neerkwam...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 Pizza en klaar. Straks om 6 uur hoor je de eh, leukste ochtendshow van Nederland bij Radio 538. Die van Wiets en Klaas. En eh, gisteren bespraken ze tips voor populaire bordspellen die je deze winter kan spelen. Alleen bij Klaas gaat het spelen van bordspelletjes op een nogal, nou ja, bijzondere manier. Als wij eh, bordspellen doen thuis, is altijd geheid ruzie. Omdat mijn vrouw is niet competitief. Waarom gooi je nou die kaart op? Je weet dat je die niet moet gooien. Ja, dat maakt dan niet ja, uit. ik dat maakt ja. me niet uit. Zullen we thee drinken? Nee. <laughs> we willen ruzie hebben. We willen een, bord door, door, door, door de woonkamer heen gespeeld hebben overal heen, inderdaad. nou, het wordt weer een gezellige kerst bij huis van eerder. Dat horen we alweer natuurlijk. <laughs> Nou, dat het gezellig gaat worden bij 538, dat is een ding wat vaststaat. Straks om 6 uur hoor je Wietse, Klaas en Mart met de nieuwe editie van de 538 Ochtend. 538. Everyone could do it.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 De omstreden Mondkapjesstichting van Siewert van Lienden... maakte vorig jaar nog meer dan 7 ton winst, schrijft NRC. De stichting Hulptroepen Alliantie verkocht via internet mondkapjes en sneltesten... aan consumenten en zorginstellingen. Van Linden en zijn vrienden richtten de stichting in 2020 op toen corona begon. Later bleek dat ze miljoenen hadden verdiend aan een mondkapjesdeal met de overheid. Boodschappen doen wordt binnenkort nog duurder. Want de prijzen stijgen in sommige gevallen met wel 10 Dat schrijft het Financiële Dagblad. De supermarkten hebben geprobeerd om het leed zo lang mogelijk te verzachten, maar de rek is er nu echt uit. Vooral producten met graan en suiker worden duurder. De politie heeft in België een auto met een Nederlands kenteken onderzocht, omdat er mogelijk explosieven in lagen. En bomexperts hebben inderdaad een vermoedelijk explosief meegenomen, melden Vlaamse media. De politie heeft twee inzittenden gearresteerd. Of het om Nederlanders gaat, is nog niet bekend. De auto werd door de politie van de weg gehaald omdat die werd gelinkt aan drugsgerelateerd geweld. De Braziliaanse president Bolsonaro gaat vandaag reageren op de uitslag van de presidentsverkiezingen van zondag. Bolsonaro verloor nipt van oud-president Lula, die dus opnieuw aan de macht komt. Het is niet te voorspellen hoe Bolsonaro op zijn nederlaag zal reageren. Alles wijst erop dat hij de uitslag niet zal accepteren. En het 538 weer van Weer.nl. Overdag is het onstuimig met vooral in de kustprovincies fikse buien en soms zware windstoten. Het wordt nog zo'n 17 graden. En voor meer weer ga je naar Weer.nl. Hey, hey, hey, wat dacht je ervan? Jax Jones, Ed Sheeran, Alvaro Soler.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 En de marktweg in Den Haag is er helemaal klaar voor. De bekendste Oranjestraat van Nederland. Ze pakken het compleet uit. Eh, de afvalcontainer is er zelfs oranje. De fietsenstalling is er rood-wit-blauw. En ook Sharon heeft zijn, ehm, een, een duitje in het zakje gedaan, zoals het zo mooi heet. Hij heeft speciaal daarvoor zijn haar oranje laten maken. Of heeft hij dat altijd? Oh, nou ja. Je hoort hem bij 538. aan komen, hè? Mary J. Blige en YouTube Radio 538 en One Benson Boone. Zometeen naar Offenbach en Love Me Now. All our lives, we've been wasting time. Always standing light, but I'm letting go tonight. So if the sky was falling on ourselves and follow no one else, could we leave it all behind? So won't you love me now, love me now? true. Domino, domino, domino, la la la la. Domino, domino, domino, la la la la. Domino, domino, domino, I need your love like you never loved me. I don't know, I don't know. Can we shake off the habits? Are you speaking my language?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 Een maand lang gratis tanken. Kun je winnen in de 538 ochtend met Wietse en Klaas. En smiddags bij Frank in de 538 middag met Frank. Hoe werkt het? Nou, het is echt super simpel. Je hoeft alleen maar te tanken, maar doe dat dan wel voor 53,80 euro. Maak een foto van dat bonnetje en stuur dat bonnetje in via 538.nl. Bellen Wietse, Klaas of Frank je terug, dan betalen wij voor jou een maand lang gratis tanken. Dus Straks vanaf 6 uur maak je weer kans bij Radio 538. Ellen Walker, Diamond Heart, zometeen naar George Ezra. But she moves like lightning, and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. And I put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down, getaway car for two young lovers. undercover En zoals mijn opa ooit zei, het is voorbij met het mooie weer. <laughs> Vannacht een paar buien, steeds meer wind, temperaturen rond een eh, graad of 13. Vandaag overdag af en toe zon, aan de kust een paar buien, veel wind en 15 tot 17 graden. Jouw hits hoor je op 538.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 It Hard. Jorden de nieuwste, Joel Cordy bij Radio 538. Samen met Tom Grennan trouwens. En als artiest kun je op veel manieren prijs winnen. Je hebt natuurlijk de Grammys, je hebt in Nederland de Buma Awards... en nog veel meer grote prijzen. Maar Dua Lipa heeft misschien wel de allermooiste prijs die je maar kunt bedenken. Zij heeft namelijk de sleutel van de stad Kosovo gekregen, waar ze woont. Die krijgen mensen als ze worden gezien als ambassadeur van de stad. Daar kun je toch heel blij mee zijn, toch? En dat je geladen wordt op 538. Dat is natuurlijk de andere trots van Dua Lipa. Je hoort er nu, dit is Love Again. I never thought that I would find a way you close your eyes. Lost Frequencies en James Arts bij Radio 538.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 Want ik slaap hier vast nog vaak in. 538 De vrouwen uit de muziekwereld ligt nu in de winkel. Met dit keer een geweldige uitklapcover met onder andere Sarita Lorena, Mo en Merel. En ook Sam Hofman over zijn liefdesleven, Estine over haar dure smaak en radio-dj Sagit geeft gouden muziektips. Kortom, dit bomvolle winterboek wil je niet missen. Hey vakman, Preston Palace zoekt elektriciens, service